van de Putten met het NOS Journaal. Bij een aanval van een Nederlandse F-16 in Irak zijn in 2015 zeker 70 burgers gedood, zeggen bronnen tegen de NOS en NRC. Het ging om een bombardement op een fabriek van IS waar autobommen werden gemaakt. Bij die aanval werd een complete wijk verwoest in de Iraakse stad Hawija. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt waar Nederland heeft gebombardeerd in Syrië en Irak en hoeveel burgerslachtoffers daarbij zijn gevallen. Het kabinet wil geen mededelingen doen over concrete aanvallen en burgerslachtoffers vanwege de veiligheid. Boeren willen er zelf voor zorgen dat de schade die is ontstaan aan het Malieveld in Den Haag wordt hersteld. De boeren demonstreerden woensdag tegen de stikstofmaatregelen van de overheid. Gisteren maakte eigenaar Staatsbosbeheer bekend dat bij het protest het grasveld flink beschadigd is. Omroep West meldt dat het niet bekend is of Staatsbosbeheer gebruik gaat maken van het aanbod van de boeren. De voormalige Catalaanse regio-president Puigdemont heeft zich bij de Belgische politie gemeld. De Spaanse justitie had maandag een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Deze week zijn een aantal Catalaanse leiders veroordeeld tot lange celstraffen... voor hun rol bij het onafhankelijkheidsreferendum van twee jaar geleden. Puigdemont werd toen niet veroordeeld. Hij vluchtte na het referendum naar België. Hij verwerpt het aanhoudingsbevel en verzet zich tegen een poging om hem uit te leveren. Puigdemont mag een besluit daarover in vrijheid afwachten... maar hij mag België niet zonder toestemming verlaten. Het is Kiki Bertens niet gelukt om zich op eigen kracht te plaatsen voor de, de WTA-finals. Daarvoor had ze de finale moeten halen van het toernooi in Moskou, maar ze werd in de kwartfinales uitgeschakeld.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de Vesting en Blarikum 5 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel ook 5 met 10 minuten oponthoud. En 9 Den Helder richting Alkmaar tussen Bergen en Heilo 3 kilometer.